Maar dat gaat niet lukken, zegt dit Kamerlid van D66. Ja, kijk, uiteindelijk moeten we het ook betalen. En we hadden vier dingen bedacht eh, om daar een, eh, het geld vandaan te halen. dat levert minder op en wat later. Ja, het moet natuurlijk ook wel gedekt worden wat we hier doen. Hè. Gratis geld bestaat niet. Het plan is nu 1,2% en dat gebeurt dan pas een half jaar later. De Joodse belangenorganisatie Sidi wil dat de regering een onderzoek laat doen naar het oorlogsverleden van prins Bernard. De in 2004 overleden man van koningin Juliana was twee jaar lang lid van de NSDAP, de partij van Hitler. Zelf heeft hij dat altijd ontkend, maar vandaag kwam er hard bewijs naar buiten, namelijk zijn lidmaatschapskaart van de nazi-partij. Demissionair minister Adema kijkt of hij met regels kan komen tegen agressieve honden. De VVD wil een fok- en houtverbod. En ook plastisch chirurgen zeiden eerder al dat er wat moet gebeuren. In ongeveer anderhalf jaar tijd moesten zij zo'n 100 mensen helpen die door een hond waren gebeten. Vooral kinderen. En Mark Cavendish blijft toch nog een jaartje doorfietsen. De 38-jarige Brit zou deze zomer zijn laatste Tour de France fietsen. Maar in etappe 8 ging het helemaal mis. Cavendish is down with a big crash. And this is not good news. Cavendish is holding that right collarbone dit zegt alles. Deze blik. De droom is kapot. Ja, die droom was om nog één keer een etappe te winnen in de Tour. Hij heeft er nu 34 en staat daarmee gelijk met de grote Eddy Merckx. Om hem voorbij te komen moet hij nog één keer als eerste over de streep in Frankrijk. En dat gaat hij dus komende zomer alsnog proberen. Het weer zo goed als overal droog. En in de zuidelijke helft van Nederland ook wat zon.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 I know she's hard to find. Instinctively, attracted to take the path of love into the night. No one's been here before I am the first to see the light at your door If I could hold you now I wouldn't deserve love. Life's a me style and give me grace. God put a smile upon my face. gotta say I wasted all your time oh, Honey, honey Where do I go to fall from grace? God put a smile die takes you higher.